tak. De jury noemt haar boeken Winterdieren en Parel binnen de prijs op het kinderboekenbal, de traditionele opening van de kinderboekenweek. Aan de Gouden Griffel is een bedrag verbonden van 1500 euro. Het boek van Bibi Dumontak gaat over dieren in poolgebieden. Bij nieuwe overstromingen in Nigeria zijn zeker 148 mensen omgekomen. Begin vorige maand waren daar volgens het internationale Rode Kruis 137 doden door noodweer. De afgelopen weken raakten zo'n 64.000 mensen dakloos. Door het vuile water kunnen ziekten zoals cholera zich snel verspreiden, zegt het Rode Kruis. In twee noordelijke provincies zijn er al mensen aan gestorven. Het regenseizoen in Nigeria is in tientallen jaren niet zo hevig en durig geweest als dit jaar. De sfeer in het kabinet is niet best meer, zeggen Haagse bronnen. Zoals het er nu naar uitziet komen de CDA-bewindslieden niet terug in het nieuwe kabinet. En de CDA's zouden nu met tegenzin hun tijd uitzitten. Volgens ingewijden voelen de CDA-bewindslieden zich geblokkeerd door premier Rutte, die nu zaken doet met het PvdA. Het weer. Steeds meer bewolking en vannacht vanuit het westen regen. Morgen veel regen en wind, bij een graad of 15.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 Mm-hmm. All right, coming up. I wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey. Ella Fitzgerald met The Lady is a trend waarin zij uitgebreid sprak over het voedsel van Mr. Kelly's en ook Frank Sinatra nog even aanraakte. Mr. Kelly's, dat is de nachtclub waar dit album is opgenomen. Het is een live album uit 1958 met twee cd's, ehm, waarin Ella drie weken lang heeft opgetreden en dus deze cd's heeft opgenomen. Ze refereerde al even aan Frank Sinatra. Nou, wat leuk is dat ik ook een live album van Frank Sinatra tegenkwam, At The Sense in Las Vegas. Opgenomen in 1966 met het Count Basie Orkest. En waar Frank Sinatra ook de Lady is a Tramp zingt. En daar gaat u nu naar luisteren. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls will not dish the dirt with the rest of those girls. And that's why this chick is a tramp. She loves the free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Doesn't like California. It's cold and it's damp. time. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at eight. She adores the theater, however, doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. She loves the free, fine, wild, knocked out say you love me. geluisterd naar Dakota Staten en de Many Album Big Band. Het nummer was Crimea River. Dakota Staten, een Amerikaanse jazzzangeres die eh, heel erg bekend is geworden door haar album The Late Late Night Show. Ik heb daar al eerder wat nummers van gedraaid. Ehm, maar ik kwam dit album tegen en dat was ook eigenlijk heel erg goed. Daarom nog een nummer van dit eh, album. En dat nummer wat we gaan draaien, dat heet Heartbreak. Luistert naar Dakota Staten en de Many Al album Big Band met het nummer Heartbreak. Het volgende nummer is eh, even iets anders. Het is van Abby Lincoln met Hank Jones van het album When There Is Love 1994 opgenomen. Het nummer wat we gaan draaien heet The Nearness of You. Het is onder andere geschreven door Duke Ellington. can't forget. It's just the sun. geluisterd naar Diane Reeves van het album Music for Lovers uit 2007. Draaide ik het nummer You Taught My Heart to Sing. Het volgende nummer dat we gaan draaien is Nina Simone met The Working Song. been convicted of crime hold it steady right there most rest gonna break this chain off the run.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 heeft u geluisterd naar Nancy Wilson met uh, Ain't No Sunshine. Het nummer van Bill Withers. Het eh, nummer is opgenomen eh, op het album Kaleidoscope uit 1971. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van een, van een man. Er zijn namelijk naast veel vrouwelijke zangeres ook veel mannen die jazz zingen. En dit jaar is er een heel groot talent opgestaan. Die heet Michael Kiwanuka. Het album wat hij gemaakt heeft heet Home Again. Hij heeft in, dit jaar heeft hij de Sound Off gewonnen, een eh, prestigieuze wedstrijd van de BBC. Het nummer wat we gaan draaien heet Bones. my love can be Is there a meadow In the mist Where someone's waiting to can go a journey Over the shadow and the rain To a blossom-covered lane night anywhere. Won't you lead me there? Won't you? Michael Kiwanuku heeft u geluisterd naar Gregory Porter. Van het album Water uit 2010 draaide ik nummer Skylark. Ook Gregory Porter is een groot talent waar we nog veel van gaan horen. Hij heeft in 2011 een Grammy-nominatie gekregen. En hij heeft onder andere dit jaar op Noordse Jazz Festival gaan staan. Volgende nummer is ehm, weer iets anders. Sabrina Stark, Nederlandse uh, zangeres van Surinaamse afkomst. Heeft een aantal eh, vooruitstrevende albums gemaakt. Heeft een contract getekend met Blue Note om een aantal albums uit te brengen. En het nummer wat ik ga draaien is Sunny Days van het album Bags and Suitcases uit 2010. really trying too hard. they will pass you by. chasing our dreams. geluisterd naar Denise Jenner een Heartful Music. Pardon? Een Heartful Music uit 1993. Het nummer wat ik draaide was Something in Blue. Ik las onlangs een artikel dat eh, Denise Jenner eigenlijk geen muziek meer maakt omdat haar contract met Blue Note eh, is opgezegd. De muziek die ze gemaakt heeft was niet commercieel genoeg. Er is nu een best-of album verschenen Ehm, commercieel of niet. Eh, Ze maar heeft in ieder geval prachtige muziek gemaakt. En daarom zeker de moeite waard om eh, zo af en toe eens te draaien. Het tweede uur van CFM Jazz zit er bijna op. Ehm, we hebben nog één nummertje voor u om eh, het af te sluiten. Het nummertje is van Etta James. En het nummer wat we gaan draaien is Sunday Kind of... A Sunday Kind of Love. Hey. The last past Saturday night.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 Staatssecretaris Wekers wil voorkomen dat mensen met een trucje de hogere assurantiebelasting omzeilen. Consumentenbond en de verzekeringssite independent.nl zeggen dat mensen in december een nieuwe schadeverzekering kunnen afsluiten voor het hele jaar. Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekers gaat uitzoeken of hij dat kan voorkomen. Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zegt niets te kunnen doen voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp. De ongeveer 40 vluchtelingen hadden het, kamp, hadden het kamp vorige week opgezet. Ze hebben geen toilet, geen water en geen verlichting. Het stadsdeel wil niet meewerken om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. Volgens de stadsdeelvoorzitter ligt het probleem in Den Haag. De Gouden Griffel, de prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek, is uitgereikt aan Bibi Dumont.